Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Ierseke in Zeeland is een kind om het leven gekomen bij een ongeluk. Er was een versierde kampioenswagen onderweg naar de voetbalvereniging van het dorp... waar het meidenteam onder de 15 gehuldigd zou worden voor het behaalde kampioenschap. De kinderen van de bestuurder van de opengewerkte vrachtauto stonden achterop. De bestuurder moest hard remmen voor een rotonde... en daarbij viel volgens de voetbalvereniging een van zijn dochters op straat. Ze was op slag dood. De activiteiten op de voetbalvereniging van Ierseke zijn afgelast. In Amsterdam is opnieuw gedemonstreerd tegen het regime in Iran. De 150 demonstranten willen dat de Iraanse revolutionaire garde... het elitekorps van Iran, voor de rechter komt voor moorden en verdwijningen. Ook willen ze dat het korps op een terreurlijst wordt geplaatst... vanwege hun harde optreden tegen de Iraniërs die tegen het regime demonstreren. Een voetbalwedstrijd tussen de amateurs van Feyenoord en een Amsterdamse amateurvereniging is afgelast omdat er gevreesd werd voor rellen. Op de wedstrijd in Amsterdam waren enkele tientallen bezoekers afgekomen die waarschijnlijk bij de harde kern van Ajax-supporters horen. De burgemeester van Amsterdam, de politie en voetbalbond KNVB hebben samen besloten om de wedstrijd niet door te laten gaan. De amateurs van Feyenoord en het Amsterdamse De Dijk moeten de wedstrijd op een later moment inhalen. Een politieinval bij een vishandel in Nieuw-Vennep heeft meer opgeleverd dan agenten hadden verwacht. Ze vonden grondstoffen om drugs te maken en tijdens de doorzoeking arriveerde ook nog een vrachtwagen met daarin nog meer grondstoffen. De eigenaar van de vishandel in Nieuw-Vennep is opgepakt en het pand moet voor een half jaar dicht. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking.